Maar er zijn dus ook nog twee vermisten, zegt de politie. Vandaag eh, gaat een eh, speciaal team van de politie eh, op het water met een sonarboot... op zoek naar de nog twee vermiste personen. Gisteren is er ook al gezocht. Toen was er nog sprake van een eh, reddingsoperatie. Op dit moment gaan wij er eigenlijk vanuit dat deze twee personen niet meer in leven zijn. En eh, spreken we dus over een bergingsoperatie. Het EK voetbal voor mannen in 2028 is vrijwel zeker in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Turkije was ook in de race, maar heeft zich teruggetrokken... omdat ze denken geen kans te maken tegen de combi van het VK en Ierland. Het land wil alsnog graag een EK organiseren, maar dan samen met Italië... en gaat nu voor dat van 2032. Oh ja, er is volgend jaar natuurlijk ook nog een EK voetbal voor mannen. Dan is het in Duitsland en sinds gisteren kun je kaartjes kopen. Het is Nobelprijsweek. Vandaag werden de winnaars van die voor de scheikunde bekendgemaakt. En dat zijn twee Amerikanen en een Rus. Ze houden zich bezig met kwantumstippen. Een soort deeltjes die onder meer worden gebruikt om kleuren in beeldschermen te krijgen. Een kaartje naar je oma of zieke vriend, dat wordt vanaf volgend jaar weer duurder. Want een postzegel gaat dan 1,09 euro kosten. Dat is nu nog 1,01 euro. Volgens PostNL is het nodig omdat er steeds minder brieven en kaartjes worden gestuurd. En de District Pipe Band in Dronten is snel op zoek naar nieuwe jonge leden. Want het ledenbestand bij de Doedelzakvereniging loopt snel terug. Gelukkig zijn er al wat nieuwe enthousiastelingen. Als je die mannen hoort blazen op die doedelzak, dan denk je... ja jongens, hier ga ik voor, dit wil ik. Nou, probeer eens een toonladdertje. Ik vind de muziek van een doedelzak die komt bij je binnen. Ja, dat klopt. De vereniging gaat nu langs scholen om leerlingen enthousiast te maken. En ze hopen op minimaal 20 nieuwe leden. Het weer in het noorden vooral wolken met een kleine kans op een bui. In het zuiden juist weer meer zon.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 and it makes me feel quite small. But you're the one. vandaag in het teken van Shania Twain. Shania Twain, geboren in 1965, haar eigenlijke naam is Elaine Regina Twain, is een Canadese zangeres. Shania werd geboren als Elaine Regina Edwards en was het tweede kind van een gezin van vijf kinderen. Haar vader was een halfbroer van de Nederlandse zanger Henk Wijngaard. Ze groeide op in Timmins, Ontario in Canada. Toen twee, twee jaar was, scheidden haar ouders. Haar moeder hertrouwde met Jerry Train, een indiaan. Hij adopteerde alleen en voedde haar op. Later nam ze zijn achternaam aan. Vanaf haar achtste jaar trad ze op in allerlei clubs, gemeenschaphuizen en radiostations. Ze begon haar carrière als countryzangeres. Van haar oude Australische tour uit 1999, God Bless the Child, gevolgd door You're the Still the One van het cd Come On Over en van hetzelfde cd From This Moment On.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 I'd give anything and everything, and I will always care through weakness and strength. thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it forsake me I'm loving angels instead Robbie Williams met Angels. Vanaf 1 november is er elke week een bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. Luisteren naar elkaar, verhalen en echte ruimte krijgen om je verhaal te delen. Het is elke woensdag van half 2 tot half 3.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 Hij schreef deze week het volgende. Hoewel het oeuvre van Frank Ifield wereldwijd niet erg aansprak... is hij er in zijn thuisland toch in geslaagd diverse nummer 1 hits te scoren... Daarnaast waren er ook enige top 10 hits, waaronder I'm Confession. Makkelijk in het gehoor liggende melodietjes die daardoor behoorlijk succesvol waren. Sing-along muziek. Let's go Frank! Dit waren de Rolling Stones met Feel to Cry. Het Veteranencomité van Zandvoort organiseert ieder jaar een dag voor alle veteranen in Zandvoort. Deze Zandvoortse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 oktober bij strandpaviljoen Talassa.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 Het is weer tijd voor de jarige van vandaag. Jos Verstappen, de vader van Formule 1-coureur. Jos is geboren in 1972 en die wordt dus vandaag 52 jaar. Chris Ria, zanger en muzikant, geboren in 1951 en die wordt dus vandaag 73 jaar. Christopher Anton Chris Ria is een Britse zanger en gitarist. Zijn moeder komt uit Ierland en zijn vader komt uit Italië. Chris Ria is met zijn krasse zangstem vooral bekend geworden met de nummers Fool, Josephine en Driving Home for Christmas. Hoewel zijn gezondheid hem nog steeds parten speelt... maakt Ria in het najaar van 2007 zijn terugkeer naar het podium bekend. Op 9 december 2017 werd Ria onwel tijdens het op twee na laatste concert van zijn Europese tour in Oxford. Hier is Chris Ria met Josephine. to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen. on the 16 with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know.